Nederland draagt 6 miljoen euro bij. Justitie doet onderzoek naar fraude en omkoping door een bedrijf dat advies geeft aan woningcorporaties. Volgens de Volkskrant zijn Portaal uit Utrecht, De Woonplaats uit Enschede en Wonen Limburg uit Roermond daarvan het slachtoffer geworden. De drie corporaties kregen van het bedrijf Sensum uit Lelystad advies over manieren om zo min mogelijk rente te betalen. Tegelijkertijd streekt dat bedrijf provisie op wanneer de corporaties bij hun adviseurs leningen of rentederivaten afsloten. Corporaties zeggen in de krant dat ze zich belazerd voelen. Bij een ongeluk op het NS-station in Wiegen is iemand omgekomen toen hij voor een trein kwam. Kort daarvoor was er sprake van ruzie. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie heeft drie mensen aangehouden. De ruzie zou zijn ontstaan in de trein vanuit Nijmegen. Op station Wiegen stond een groep mensen de trein volgens ooggetuigen op te wachten. De politie wil niet zeggen of er opzet in het spel was. Op sociale media wordt gezegd dat het slachtoffer is geduwd. Veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren en zijn opgevangen. Strijders van terreurgroep Islamitische Staat zijn begonnen aan een offensief in de buurt van de Iraakse stad Erbil. Volgens CNN is het een zeer grote aanval op zo'n 45 kilometer van de stad. De Koerden zeggen dat ze vanaf meerdere kanten worden aangevallen door IS-strijders. Volgens CNN zijn er wel gevechtsvliegtuigen van de internationale coalitie in de buurt, maar kunnen die geen bombardementen uitvoeren, omdat de strijdende partijen te dicht bij elkaar in de buurt zitten. Deze week zijn Nederlandse trainers begonnen met het opleiden van Koerdische Peshmerga-strijders in Erbil.